Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Aankomend president Joe Biden heeft zijn keuze laten vallen op Ron Klein als zijn stafchef in het Witte Huis. De twee kennen elkaar al heel lang. 31 jaar geleden, toen Biden senator was, werkte Klein al voor hem. Hij was ook stafchef van Biden toen die vicepresident was onder Obama. De afgelopen tijd was Klein een fel criticus van president Trumps coronabeleid. Trump heeft zijn verlies nog altijd niet erkend. In een van zijn laatste tweets claimt hij zonder bewijs dat in Pennsylvania en Michigan geen toezicht is geweest op honderdduizenden stemmen. Een republikeinse topbestuurder in de staat Georgia denkt niet dat de hertelling in zijn staat tot een andere uitslag zal leiden. Van een grootschalige fraude zou geen sprake zijn. Biden heeft in Georgia zo'n 14.000 stemmen meer dan Trump. Verwacht wordt dat de hertelling voor 20 november is afgerond. Door de coronacrisis neemt in Schotland de steun voor onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk toe. Er is nu een meerderheid van 58% voor onafhankelijkheid. Die was nog nooit zo groot. Dat komt deels door de brexit, waar bijna twee derde van de Schotten tegenstemde. En nu dus de coronapandemie. Bovendien is de Schotse premier, Nicola Sturgeon, bijzonder populair. 72% van de Schotten is erg te spreken over haar optreden in de coronapandemie. Een gênante videocall van een Amerikaanse topjournalist heeft hem zijn baan gekost. Jeffrey Toobin, die voor het prestigieuze blad The New Yorker werkte, is ontslagen omdat hij gemasturbeerd zou hebben tijdens een online meeting met collega's. De journalist werkte al 27 jaar voor het blad en dacht dat zijn collega's hem niet konden zien.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 por ti, por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. por ti, tú por mí. Póngalo Yo por ti, tú por mí. por ti, tú por por ti, por mí. por ti, por por ti, por por ti, por por ti, tú por mí.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 Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así persona. ¿Quién lo diría? Que tal la quinata esa son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata esa son sonaría. Mm. it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older, it'll all calm down, but it's killing me now.